Annette Schuts met het NOS Journaal. Een protestmars in Mexico-stad is uitgelopen op ongeregeldheden bij het Nationaal Paleis. Het paleis waar president Claudia Scheinbaum woont werd belaagd. Demonstranten gooiden met vuurwerk, stokken en stenen. De politie greep in met traangas. Volgens het bestuur van de stad raakten ruim 100 mensen gewond, onder wie ook tientallen agenten. Duizenden mensen protesteerden in heel Mexico tegen onveiligheid, corruptie en het regeringsbeleid. Dat verliep vrijwel overal verder rustig. Het Vaticaan geeft tientallen historische objecten terug aan de inheemse bevolking van Canada. Een van de voorwerpen is een eeuwenoude Inuit-kajak. Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken is de teruggave van belang voor rechtvaardigheid en verzoening. De vorige paus Franciscus bood drie jaar geleden excuses aan voor de rol van de kerk rond de katholieke kostscholen in het land. Meer dan 150.000 inheemse kinderen werden in de 19e en 20e eeuw bij hun ouders weggehaald. Op de scholen was sprake van ernstige mishandeling. Honderden kinderen overleefden het niet. Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, is er niet bij als de ploeg dinsdag speelt tegen Jamaica. Advocaat is onderweg naar Nederland vanwege familieomstandigheden, meldt de voetbalbond van het eiland. Bij de wedstrijd tegen Jamaica staat veel op het spel. Curaçao kan zich bij gelijkspel of winst plaatsen voor het WK voetbal. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Bij de klimaattop in de Braziliaanse stad Belém is een grote klimaatmars geweest. Tienduizenden mensen vroegen aandacht voor de opwarming van de aarde. De top is volgende week vrijdag voorbij. Dan moeten landen het eens zijn over een slotakkoord. Het weer.